Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Deer gezegd in een interview voor de Duitse zender ARD. Het is nog niet duidelijk wat Schulz gaat doen in Duitsland. Hij maakt daar later vandaag in Brussel meer over bekend. Binnen zijn partij wordt Schulz gezien als mogelijk alternatief... voor partijvoorzitter Sigmar Gabriel. De lokale partij Team Meijerijstad heeft de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen in de nieuwe gemeente Meijerijstad. Volgens de voorlopige uitslag krijgt Team Meijerijstad elf zetels in de raad. Het CDA is tweede met negen zetels. De andere partijen volgen op grote afstand. De opkomst was net iets boven de 41 procent. Meijerijstad wordt ingesteld op 1 januari 2017 en wordt gevormd uit de vroegere gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oederode. Een Iraakse militie zegt een belangrijke verbindingsweg te hebben veroverd ten westen van de belegerde stad Mosul. De volledige omsingeling van Mosul, dat in handen is van de terreurgroep IS, zou daarmee een feit zijn. Mosul is de laatste grote stad in Irak waar de radicaal-islamitische groepering nog de dienst uitmaakt. De grootste moskee van Scandinavië wordt gefinancierd via Nederland, schrijft de NRC. De ambassade van Qatar in Den Haag stuurde volgens de krant begin dit jaar ruim 200.000 euro naar de moskee in Kopenhagen. De transactie zou bekend zijn bij Nederlandse autoriteiten. Onlangs werd bekend dat de imam van deze moskee vrouwen religieuze adviezen geeft die in strijd zijn met de Deense wet. Schrijver Gerard Reven heeft in 1983 echt de racistische uitspraken gedaan die Boudewijn Buug in het Parool schreef. Dat blijkt uit geleidsfragmenten van het geruchtmakende interview die voor het eerst te horen waren. Daarin zegt Reven dat Harry Moelisch en Jan Wolkers naar een communistisch concentratiekamp mogen. En ontkent hij dat blanke kolonisten de zwarte bevolking van Zuid-Afrika onderwierpen. Het vraaggesprek ontketende in 1983 een enorme rel. Het weer op de meeste plaatsen droog en een graad of 6. Later op de dag meer, meer plaatsen zon en 7 tot 11 graden.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 Ain't no refuting or disputing. I'm a modern Rasputin. Subcontract disputes to some brutes in Labutin. Act highfalutin while my boys put the boots in. Party like a Russian. End of discussion dance like you got concussion. Oh, put a doll inside a doll, party like a Russian, disco seduction.